Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. Grote teleurstelling bij fans van de Graafschap. Die hadden zich bij het stadion in Doetinchem verzameld. In de verwachting dat hun voetbalclub vanavond zou winnen... en zou promoveren naar de eredivisie. Maar de Graafschap speelde gelijk en dat was niet genoeg. De meeste fans dropen na afloop teleurgesteld af... Enkele staken vuurwerk af en zorgden voor een grimmige sfeer. De ME moest ingrijpen. Ook zijn er vernielingen aangericht. In Deventer werd juist feest gevierd. Go Ahead Eagle supporters kwamen bij elkaar in het centrum. Hun club promoveert rechtstreeks naar de eredivisie na de winst van 1-0 op Excelsior. Er was veel politie aanwezig, maar de sfeer zou feestelijk zijn geweest. Er werd gezongen, gedanst en vuurwerk afgestoken. De coronaregels werden niet nageleefd. Opnieuw zijn er felle confrontaties in Israël en Palestijnse gebieden. Een ernstig incident deed zich voor in een buitenwijk van Tel Aviv. Daar werd een Palestijnse chauffeur uit zijn auto gesleurd en zwaar mishandeld door een groep jongeren. Volgens het internationale persbureau AP e ging het om Joodse nationalisten. De gewonde chauffeur is naar het ziekenhuis gebracht. Ook zijn er over en weer raketten afgevuurd. Volgens de minister van Volksgezondheid van Gaza zijn bij de Israëlische luchtaanvallen zeker 65 mensen gedood, onder wie 16 kinderen. In Israël zijn zeven mensen omgekomen. In een grote loods op een vuilstort in Leeuwarden woedt een grote brand. De brandweer is met veel eenheden uitgerukt en zet onder meer twee hoogwerkers in om het vuur te bestrijden. En om zo beter bij de vuurhaard te kunnen komen. In het pand staat volgens de brandweer een grote hoeveelheid papier in brand omdat er veel rook vrijkomt bij de brand, is er een NL-alert verstuurd. Inwoners die last hebben van de rook worden opgeroepen ramen en deuren te sluiten en de ventilatie uit te schakelen. De oorzaak van de brand is nog onbekend. Het weer. Vannacht is het overwegend droog met opklaringen. Morgen eerst droog, later meer bewolking en vooral het zuiden krijgt te maken met buien.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 Can't you see me standing here alone? A lonely heart without a home. Dan hier bij mij, want ik zal er voor jou zijn. Het is al even geleden dat ik een meteen zag. En dat je liep in de richting van je hart. Maar elke stap is er eentje. En je moet niet vergeten dat ik met je meeloop als dat mag. Want ik, ik ben de wind in je rug je draagt als het water aan je lippen staat. En ik, ik ben de weg die je wijzen zal. Als de moed verdwijnt, raak je mij niet kwijt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij, want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gegeven. Maar zag niet wat je had verwacht. En hoe ver de afstand je tot nu toe heeft gebracht. Maar je begrijpt het pas beter. Als je kunt kijken met je hart. En weet dat ik met je meekijk elke dag. Want ik, ik ben het licht in het donker. Ik ben de stilte die je hoort als het antwoord dan vanzelf komt. Oh, ik, ik ben het oog van je zekerheid. Als de storm dreigt, dat jij het overstijgt. Als je het even niet meer ziet, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal zoveel meer zien. En als het even niet meer gaat, kom dan hier, kom dan hier bij mij. Want ik zal er voor jou zijn. Ik zal er voor jou zijn. Rust rustpunt heel dichtbij. Vertrouw maar op jezelf op dit moment.